Stap op en doe dat vandaag. Los het op of stap in Rutte, regeer of stap op. Ja, ze willen vooral dat er meer duidelijkheid moet komen over het stikstofbeleid. Het CDA wil wat meer tijd hebben om de uitstof van stikstof te halveren. Maar dat zien veel andere partijen niet zitten. In Brabant zijn duizenden biggen en varkens omgekomen in een stalbrand. In Sint-Oederode vlogen twee stallen in de brand, zegt de brandweer. Wat wij nu weten is dat in deze twee stallen die eh, afgebrand zijn... dat er 9000 varkens eh, zaten en die zijn helaas omgekomen. er zitten in de andere twee stallen zitten er eh, als het goed is 1400 ongeveer... en het is op dit moment niet duidelijk hoe het daarmee gaat. De zwarte rookwolken waren van ver te zien, onder andere in Den Bosch en Eindhoven. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd naar mensen in de omgeving van de stal... om ramen en deuren dicht te houden. En duizenden studenten stappen naar de rechter omdat ze energietoeslag willen. Ze vinden dat ze net als andere huishoudens recht hebben op die eenmalige 1300 euro... die het kabinet vorig jaar in het leven riep. En dat is niet eerlijk, vindt de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Net als iedereen in Nederland hebben ze te maken gehad met eh, gestegen energieprijzen. Alleen puur vanwege het feit dat ze ingeschreven staan bij een opleiding... worden ze nu in heel veel gemeenten uitgesloten van de ondersteuning die ze nodig hebben. De vakbond denkt dat studenten een goede kans maken bij de rechter. De kans dat studenten deze rechtszaken winnen is bijzonder hoog. Eh, er zijn een aantal andere rechtszaken geweest. En die zijn ook telkens gewonnen door studenten. Eh, en wij hebben er vertrouwen in dat als je als student wordt uitgesloten van de energietoeslag vanwege het feit dat je student bent, dat wij die zaken kunnen winnen met je. In Arnhem en Nijmegen is het beleid inmiddels aangepast naar rechtszaken. Daar kunnen studenten de toeslag wel aanvragen. Het weer, is nog steeds lekker zonnig, maar morgen dan trekt het dicht. En later op de dag komt er regen, dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Niet zo heel veel bijzonderheden op de weg in onze regio. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 bij Roelof vanuit Amsterdam naar Den Haag. 15 kilometer file staat er met 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Dan staat de file bij knooppunt De Hoek. 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. En 20 eh, minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Dan staat 9 kilometer file bij knooppunt Lunetten. De meeste vertraging, een half uur, op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem dat zijn mensen die naar de Keukenhof gaan. En die staan in de file voor de aansluiting met de N207.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 Daarom is er morgen voor de elfde keer in Frankrijk een nationaal protest... met stakingen, blokkades en optochten. Tienduizenden Nederlanders lopen acuut gevaar om slachtoffer te worden van identiteitsfraude, waarschuwt de politie. Met gegevens die online te koop waren, konden criminelen zich precies voordoen als hun slachtoffer. Tientallen criminelen zijn opgepakt. Artsen zonder Grenzen heeft honderden migranten gered op zee... in de buurt van Malta. De organisatie kreeg twee dagen geleden al een noodoproep... maar door het slechte weer lukte het niet om ze meteen te helpen.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 I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame.